Dit is Maud met het NOS Explosies. Een verdediger van Dortmund raakte gewond. Hij is geopereerd. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie is er vlak bij de plek van de aanslag een brief gevonden. Wat daarin staat is niet bekendgemaakt. Dortmund zou gisteravond in de kwartfinale van de Champions League spelen tegen AS Monaco. Maar dat ging niet door. De wedstrijd wordt vanavond ingehaald. In de andere kwartfinale won Juventus gisteravond met 3-0 van Barcelona. Acht op de tien Nederlanders zien dat er veel spanningen zijn tussen de bevolkingsgroepen, blijkt uit een onderzoek van het CBS. Het is vooral aan de orde tussen mensen met en mensen zonder een migratieachtergrond. Ook tussen de verschillende religies botert het niet altijd. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart die spanningen ook in hun directe omgeving. Uit het onderzoek van het CBS blijkt verder dat op andere vlakken de spanning minder voelbaar is, zoals tussen arm en rijk, laag en hoog opgeleide en tussen ouderen en jongeren. Misdaadjournalist Martin Kok is op de dag dat hij werd vermoord ontsnapt aan een eerdere liquidatiepoging. Op bewakingsbeelden bij opsporing verzocht is te zien hoe een man op straat in Amsterdam naast Kok gaat lopen en een pistool op zijn hoofd richt. Maar uiteindelijk wegrent. Kok zelf loopt door zonder iets in de gaten te hebben. De ex-crimineel werd later op de avond alsnog doodgeschoten... na het verlaten van een seksclub in Laren. De dader is nog spoorloos. In de Amerikaanse staat Massachusetts is de oprichter van de Jay Giles Band overleden. John Warren Giles Jr. richtte de groep eind jaren 60 op. De band scoorde begin jaren 80 meerdere hits, waaronder Love Stings, Centerfold en Freeze Frame. John Warren Giles was 71 jaar. Het weer in het noorden kans op het regen bij minima van een graad of 7.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 I come in, I pull the switches. Now I relieve his grasp when he itches. I'm not the man, but I wear the britches. So pitch your love and lie in the ditches. P.S. Hugs and kisses. van Zandvoort, op 106.9 CFFM tv.